Gert Kluk met het NOS Journaal. GroenLinks en de ChristenUnie willen opheldering over uitspraken van de Afghaanse politiecommandant in Kunduz. Volgens RTL Nieuws en de Volkskrant heeft hij gezegd dat Afghaanse agenten die door de Nederlanders worden opgeleid... mogelijk ook worden ingezet bij gevechten tegen de Taliban. Nederland wilde alleen aan de trainingsmissie meedoen als de agenten niet voor gevechten zouden worden ingezet. Met name GroenLinks maakt daar een hard punt van. Volgens de politiecommandant gaat het om zelfverdediging en past dat in de opdracht. GroenLinks en de ChristenUnie willen van het kabinet weten hoe dat aankijkt tegen de inzet van agenten bij gevechten. Een is op de A2 in Limburg een koffer met geld verloren. Automobilisten blokkeerden het verkeer door midden op de snelweg te stoppen om het geld op te rapen. Volgens de politie ging de deur van de transportwagen zo'n 12 kilometer voor Maastricht opeens open. De koffer viel uit de wagen en barstte open. Onbekend is hoeveel geld erin zat. De bouw heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een goede omzet gedraaid. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar steeg de omzet met zo'n 6%. Dat komt volgens het CBS vooral door de zachte winter. Daardoor kon er in het eerste kwartaal flink worden doorgebouwd. De omzet steeg vooral bij bouwers van wegen, tunnels en spoorwegen. Op een snelweg in de buurt van Rotterdam is vanochtend waarschijnlijk opnieuw een auto beschoten. Op de A29 in de Heinoortunnel sneuvelde een zijruit van een personenauto. Er is niemand gewond geraakt. Gisterochtend was op dezelfde snelweg een vergelijkbaar incident. Sinds begin deze maand zijn al tientallen auto's in de regio Rotterdam beschoten. De KVB wil dat de internationale transferperiode wordt bekort. Directeur betaald voetbal van Oostveen wil daarover een voorstel doen op het congres van de Europese voetbalbond UEFA volgende maand op Cyprus. Van Oostveen vindt dat de huidige lange transferperiode, zowel in de winter als in de zomer, tot competitievervalsing leidt omdat spelers nog van club kunnen wisselen terwijl de competitie al is begonnen. Het weer, bewolking en buien, vooral in de noordelijke helft van het land. In het zuiden ook kans op zon. Het is 16 tot 18 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de AMB.